Washington wordt ook nu weer zwaar getroffen. In het afgelopen weekende viel daar al zo'n 90 centimeter sneeuw. Maar dit keer wordt New York ook getroffen, zeggen de weerkundigen. Na zware sneeuwval wordt er ook een storm verwacht. Uit voorzorg zijn veel scholen al dichtgegaan en veel vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. In de Europese Unie is het aantal in beslag genomen namaakproducten flink gegroeid. In 2000 werden ruim 65 miljoen namaakproducten onderschept. In 2008 waren dat er bijna 180 miljoen. Er worden vooral veel cd's, dvd's en kledingstukken nagemaakt. Meer dan de helft van de vervalsingen komt uit China. De stijging zou voor een deel te maken hebben met de toetreding van tien nieuwe lidstaten in 2004. Ondernemers in Drenthe zijn woedend over het belastingbeleid van de gemeente Noordenveld. De gemeente betaalt rekeningen alleen binnen twee weken als er 2% korting wordt gegeven. Krijgt de gemeente die korting niet, dan wordt pas na 60 dagen betaald. Volgens de Drentse ondernemers komt dat neer op chantage. Maar volgens de gemeente Noorderveld kan de regeling juridisch door de beugel. Brandweerlieden uit Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Limburg hebben in Den Haag het kantoorgebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontruimd. Het was een wilde protestactie voor een betere cao-regeling voor gemeenteambtenaren. Alle medewerkers van de VNG moesten naar buiten en zo'n 150 brandweerlieden deden net alsof zij het pand doorzochten. Na een half uur mochten de VNG-medewerkers weer naar binnen. Het weer wisselend bewolkt en van tijd tot tijd valt er sneeuw. Temperatuur ligt tussen 0 en min 4 graden bij een toenemende noordoostenwind. Ook vannacht en morgen overdag valt er soms sneeuw. Daarna blijft het droog tot en met zondag.